Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu zweert wraak na de raketinslag vandaag... bij vliegveld Ben Gurion bij Tel Aviv. Bij de aanval raakten zeker acht mensen gewond. De verantwoordelijkheid is opgeëist door de Houthis in Jemen. De raket werd gemist door zowel de Amerikaanse als de Israëlische luchtafweer. Meerdere luchtvaartmaatschappijen vliegen vanwege de aanval vandaag niet naar Tel Aviv. Het Israëlische leger heeft opnieuw zware bombardementen uitgevoerd, verspreid over Gaza. Volgens artsen zijn er zeker 40 doden gevallen in 24 uur tijd. Het leger zegt dat er 100 doelen van Hamas zijn aangevallen. Ook zijn twee Israëlische militairen omgekomen door booby-traps van Hamas in een tunnel bij Rafah. De Nederlandse Golfsurfbond roept surfers op om vandaag en morgen niet de zee in te gaan. Door een combinatie van algen, harde wind en stroming kan er een schuimlaag op de golven ontstaan. Die kan meters hoog worden en is gevaarlijk voor surfers en zwemmers. Vooral bij Wijk aan Zee, Scheveningen en Hoek van Holland wordt veel schuim verwacht. Maar het kan ook op andere plekken voorkomen. Vijf jaar geleden kwamen in Scheveningen vijf surfers om het leven door een dikke schuimlaag. Een Belgische judoka heeft haar twee Olympische medailles teruggevonden... op een Vlaamse online marktplaats. Anderhalf jaar geleden werden de medailles van Gella van de Kaveien... in Brussel gestolen uit haar auto. Vanochtend kwamen er ineens berichten binnen van mensen die hadden gezien dat ze te koop stonden. De verkoper zegt tegen de Belgische zender Sportza dat hij de medailles eerlijk heeft gekocht. Toch heeft de Belgische politie ze in beslag genomen. Het weer, wolkenvelden, af en toe zon en lokaal een lichte bui. Bij maximaal 14 graden. Vanavond tijdens dodenherdenking is het droog bij een graad of 10. Morgen meer zon dan vandaag en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.